Uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen tot 27. Onder de doden zijn vier kinderen en een zwangere vrouw, melden de Cubaanse autoriteiten. Er raakten 81 mensen gewond. De explosie werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Gisteren werd met de hulp van reddingshonden nog iemand levend onder het puin vandaag gehaald. Volgens het Russische leger zijn sinds eind februari ruim een miljoen mensen uit betwiste gebieden in Oekraïne naar Rusland overgebracht. Onder hen bevinden zich meer dan 200.000 kinderen, meldt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn alleen vrijdag al bijna 19.000 inwoners vanuit Oekraïne naar Rusland vertrokken. Rusland spreekt van het redden van bedreigde burgers uit gebieden waar wordt gevochten. Oekraïne zegt dat Rusland mensen ontvoert en ze verhindert naar door Oekraïne gecontroleerde gebieden te verhuizen. In de Oost-Oekraïnse regio's Donetsk en Luhansk zijn zeker zes burgers gedood door Russisch artillerievuur, onder wie twee kinderen. Ook raakten twaalf mensen gewond. Dat melden Oekraïense autoriteiten via Telegram. Een dorp ten noordwesten van de stad Luhansk werd zwaar getroffen door raketwerpers en in een stad daar dicht in de buurt is een school getroffen door een bom. Onder de school was een bunker waarin 90 mensen zaten ondergedoken. 30 mensen zijn gered. De reddingsoperatie is nog in volle gang. Sinds de Russische troepen Oekraïne binnenvielen... zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 3300 burgers om het leven gekomen. Max Verstappen gaat vanavond als derde van start in de Grand Prix van Miami. Hij moest gisteravond zijn laatste ronde afbreken tijdens de kwalificatie. De WK-leider van de Formule 1, Leclerc, heeft pole position gepakt... en ook zijn Ferrari-teamgenoot Sainz was sneller dan de Nederlandse wereldkampioen. Het weer tot besluit. Vannacht koelt het af tot de graad of 4.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 Darling, close your mouth, cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't the same mistake. You'll vanish without a trace. Cause I am the one betrayed. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. come to me like you used to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, silver gun, The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus ten degrees inside my deep freeze. Bang, bang, a light going out, bang, bang.